Mark Visser met het NOS-journaal. Voor de hoogste functie bij twee kandidaten overgebleven. Het IMF-bestuur handhaafde de Franse minister van Financiën Lagarde en president Arstens van de Centrale Bank van Mexico. Topman van de Israëlische Centrale Bank, Fischer, is afgevallen vanwege zijn leeftijd. Hij is 67 en volgens de regels van het IMF mogen kandidaten niet ouder zijn dan 65 jaar. Saudi-Arabië regeert niet op het verzoek om de gevluchte Tunesische ex-president Ben Ali en zijn echtgenote uit te leveren. Dat heeft de Tunesische interim-premier Sepsi gezegd. Ben Ali vlucht na weken van massaprotest in januari samen met zijn vrouw naar Saudi-Arabië. Gisteren werd bekend dat de rechtszaak tegen de voormalig president volgende week maandag begint. Veel lagere en middelbare scholen bezuinigen in hun budget op het aantal leraren, blijkt uit een onderzoek naar het financiële beleid van scholen door de adviesorganisatie voor het onderwijs CPS. De organisatie wilde weten wat de effecten zijn van de bezuinigingen door het Rijk. In het basisonderwijs zegt 86% te bezuinigen op de leraaraantallen. In het voortgezet onderwijs is dat ruim drie kwart. De Amerikaanse kredietbeoordeler Standard Poor's heeft Griekenland bestempeld als het minst kredietwaardige land ter wereld. Griekse kredietwaardigheid is in één keer met drie stappen verlaagd. Het land is volgens de kredietbeoordelaar minder goed in staat om zijn financiële verplichtingen na te komen dan bijvoorbeeld het recent failliet gegaane Ecuador. De Tweede Kamer discussieert later vandaag met minister De Jager over de financiële steun aan de Grieken. In een seksclub in Doetinchem is een prostituee doodgeschoten. De dader wist te ontkomen. Later hielden twee agenten de twee verdachten aan in Arnhem. Er wordt onderzocht of de twee betrokken zijn geweest bij de schietpartij. Verschillende mensen waren getuigen van het incident. Ze zijn in een geblindeerde auto naar het politiebureau gebracht in eh, Doetinchem om een verklaring af te leggen. Het weer op de meeste plaatsen vrij zonnig en droog. Maxima komen uit tussen 18 graden aan zee en lokaal 23 in het oosten van het land.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 That's right. sunshine lady. Hey, baby, hey, baby, hey. Girls say, girl say, hey, baby, hey, baby, hey. When you rock your hips, you know that it amazes me. Hey, baby, hey, baby, hey. Boys say, boys say, hey, baby, hey, baby, hey.